Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. De medewerkers van de distributiecentra van Albert Heijn gaan actie voeren. Om middernacht verliep een ultimatum van vakbond FNV Bondgenoten... om opnieuw te onderhandelen over een nieuwe CAO. De bond waarschuwt dat met Pasen over twee weken de schappen leeg kunnen zijn. Op wat voor manier er actie gevoerd gaat worden wil Bondgenoten niet zeggen. Dit om te voorkomen dat Albert Heijn nieuw uitzendpersoneel inzet... om de gevolgen van de actie tegen te gaan. Albert Heijn had een voorstel gedaan voor een cao met een loonstijging van 3,5 over twee jaar. De vakbond vindt dat niet genoeg en wil meer werkzekerheid voor de uitzendkrachten. Kardinaal Eijk is blij dat de Argentijn Jorge Mario Bergoglio al na vijf stemrondes tot pauze is gekozen. Eijk zei in Nieuwsuur dat Bergoglio als bischop van Buenos Aires veel bestuurservaring heeft. Het is een cosmopoliet en dat is wat we nodig hebben, want dat is een man die leiding geeft aan de kerk over de hele wereld, zei Eijk. Gisteravond werd Bergoglio tot paus, gekozen. Hij is 76 jaar en gaat zich Franciscus noemen. Naar Franciscus van Assisi, de heilige van de armoede uit de 13e eeuw. Wil daarmee bescheidenheid uitdrukken. Het ministerie van Justitie moet zo zwaar bezuinigen dat het overweegt om veroordeelden op grote schaal thuis hun straf te laten uitzitten. Mogelijk zullen daardoor 1600 veroordeelden een elektronische enkelband krijgen in plaats van celstraf. Zo staat in vertrouwelijke stukken die Nieuwsuur in handen heeft. De Vereniging voor Rechters en Officieren van Justitie noemt de nieuwe plannen gevaarlijk. Nu is het zo dat veroordeelden die hun taakstraf niet uitvoeren of een boete niet betalen, alsnog naar de gevangenis moeten. Als die in de toekomst geen celstraf meer krijgen, maar met een enkelband naar huis mogen, dan is er geen stok meer achter de deur, zeggen de rechters. Het weer vannacht in de kustgebieden nog een enkele bui, verder is het droog. Er staat weinig wind en het gaat opnieuw licht tot matig vriezen, min 1 tot min 8 graden. Overdag ook nog een winterse bui, maar ook vaak zon. En dan wordt het 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Hey, day, you drowning in a helpless feeling, buried under deeper ground. Hey, you when the lights go out, it's a waiting game. niet mooi? Is dat niet fantastisch? Ehm, complex nummer misschien, maar wel heel vrij gedaan door Laura Mouvella. Dan je inderdaad. Eh, Laura Mouvella, het is een eh, jong talent, 25 jaar oud. Heeft uh, recentelijk in de bankstelling gestaan met de single Green Garden. En wat ik liet horen, dat heet Sing to the Moon. En dat is tevens de titelsong van haar debuutalbum Sing to the Moon, Laura Movella. En je komt er binnenkort eh, tegen op een aantal eh, belangrijke festivals in ons land. Onder andere North Sea Jazz, wat dan moet gaan heten Port of Rotterdam North Sea Jazz Festival. God, hoe kom je erbij? Had je niet een eh, kortere titelnaam kunnen bedenken? Maar dat moet tegenwoordig kennelijk. namen moeten steeds langer worden. Dit wordt binnenkort NPO Radio 1 De Varen korter kan het niet. Goed, welkom allemaal. Dit is eh, nog steeds de oude Radio 1, De Vader met de Nacht niet anders. Tot zes uur met daarin cabaretfragmenten. Over eh, een kleine drie kwartier dan hoor je alvast één cabaretfragment uit 'Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. En Mieke van der Wij die, die zat juist even een beetje te, te filosoferen van wat, wat zou de nieuwe pauze op dit moment doen zou die samen met een aantal andere kardinalen eh, bij de open haard zitten, eh, een glaasje wijn drinken. Jazeker, de menukaart van het Vaticaan heeft twee soorten wijn, namelijk miswijn en bisschopswijn. la You got to protect your vuvuzela before you waka waka. I say protect your vuvuzela. Don't let HIV take your life. protect your vuvuzela. You got to protect. van 2011 hier in Nederland heeft deze plaat geen belangstelling gekregen... maar in Frankrijk daarentegen wel, was het een behoorlijk hit. Vuvuzela, je hoorde de uit die voorkust afkomstige reggae-artiest Alpha Blondie... en die is op dit moment in Nederland. En waarschijnlijk, eh, ik denk wel zeer zeker, zal hij dit ook gespeeld hebben, dat Vuvuzela. Afgelopen avond trad hij op in Utrecht, in Tivoli. En vanavond verschijnt hij in Paradiso. En eh, morgenavond, dan is het alweer vrijdagavond... dan kan je Alpha Blondie en zijn Solar System gaan bekijken in 013 in Tilburg. Alpha Blondie dus. Dit was nieuw van de zusjes Haim. De nieuwe single heet Falling. like I'm standing at the edge. I know that no one's gonna turn me around. Just one more step, I could let go. Oh, and in the middle, I, I hear the voices and they're calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now. Cause I'm a slave to the sound jaarwisseling verscheen van de meisjes die je net hoorde. De eerste single onder de titel Save Me. En dan heb ik het over eh, het gezelschap Haim, of Haim. En daar gaat het om zusjes, Alena Este en Daniel Haim. En die, eh, ja, die zijn door de Britse muziekpers uitgekozen... tot het meest belovende talent voor 2013. Nou, de muziek die klinkt allemaal prima. Save Me was een leuke plaat. En deze nieuwe single, die mag ook zeker zijn. En die heeft als titel Falling... Een dubbele longontsteking voor deze zanger. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try me, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending a warm summer day from frightening birds to a buck-toothed girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. the language can't you read? Nature is a language can't you read? So ask together. Ja, de laatste tijd topt hij wel een beetje met zijn gezondheid. Eerst was dat bloedarmoede, toen een maagsfeer... en nu dan een dubbele longontsteking waarvoor hij in het ziekenhuis is opgenomen... en een aantal concerten heeft moeten aflossen. Morrissey, de zanger van de Smith destijds. En uit die Smiths-periode kon je dan luisteren naar het nummer Ask. Dit komt uit België. Een heel leuk gezelschap dat eh, oog heeft voor oude muziek. Have you But he's no straight fella, and he likes doing certain things that are forbidden by the Pope. He kinda fancies guys that give him butterflies, but I'm quite sure you'd love him. In the schoolyard of St. Bernardette. No, no, no. He made a huge mistake during the morning break. He had an eye on little Stevie, so he kissed him on the cheek. No. What was he thinking? Soon a raging nun came storming on, and she beat the hell out of him. set my fellas free. G-O-G, won't you let my buddies be what they were born to be? Oh, G-O-G, won't you set my fellas free? G-O-G, won't you let my buddies be what they were born to be? He makes a lot of noise when he invites the boys, but I couldn't say he's evil. No, ain't no difference if you're Jane or Joe. We're all connected here in Jacqueline atmosphere. And tell me why, oh why must you be calling him deranged? Strange, unhealthy, your ignorance. No one will ever know the feelings you never show. Why don't you throw him out out in the open? And I said, G O G, won't you set my it's alright with me. And I bet you get my cheeky David, Lucas, Tommy, Chichi. Could he? Bet you get my friend Sebastian yet. I bet you get him yet. My old friends, I bet you get him yet. I bet, and I bet you get my friend Sebastian yet. lijkt op een eh, oude plaat uit de jaren 40 of 50. Hoewel als je de opnametechniek hoort, dan moet je toch constateren... dit is van deze tijd en dat is het ook van deze tijd. Je hoorde de Jacquelines. De Jacquelines een gezelschap uit België. Drie eh, dames, <laughs> zo zijn ze ook gekleed eh, in de jaren 40, 50 stijl. Drie dames en drie heren, die Jacquelines, hebben een album gemaakt. En daarvan is dit in België een single uitgekomen. De Jacquelines met GOG. Dit is De Nacht Klinkt Anders van de Vara op Radio 1. De zangeres die nu hoort komt uit Nederland. Put it on the lightbox. Hier is Orlando. en de naam van de zangeres Tessa, Tessa Douwstraat. Zangeres van de groep Orlando. En je hoorde Put Me on the Lightbox van dit gezelschap. Nederlandse gezelschap dus. En dit zijn de zwoele Latijns-Amerikaanse klanken van Los Lobos. We komen naar Nederland toe als voorprogramma van Neil Young. In juni zal dat plaatsvinden. In de HMH en Amsterdam Zuidoost. Het is allemaal een zwoele avond... dan past dit melodietje ook wel op zo'n avond. Los Lobos en Saborami. Tanto tiempo disfrutamos De este amor nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Como tú llevas también sabor a mí Si negaras presencia en tu vivir. Bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerzas llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida todo lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí. Y en la boca llevarás sabor a mí. Los Lobos is dat het een is met twee gezichten. Ze brengen traditionele eh, Latijns-Amerikaanse, dan meestal Mexicaanse folksongs. En daarnaast, ook een, daarnaast is het ook een pittige rockband. Die twee gezichten zullen ze ongetwijfeld 5 juni laten zien... als ze Nederland optreden bij het voorprogramma van Neil Young. En dat vindt dan plaats overigens in de Ziggo Dome. En met het repertoire van Richie Valens is Los Lobos in Nederland bekend geworden. 1987 dat er een eh, film verscheen met ehm, daarin het leven van Richie Valens, hoe dat allemaal afliep. Hij heeft niet zo lang leven gehad. 17 jaar oud is hij geworden en eh, hij is eh, om het leven gekomen bij dat beroemde en beruchte vliegtuigongeluk... waarbij ook Buddy Holly en de Big Bopper in het toestel zaten. Richie Valens dus. En naar aanleiding van die film werd Los Lobos gevraagd om de muziek daarvoor te maken. Dat deden ze. zijn toen bekend geworden. Loslopers hebben in ieder geval in Nederland eh, de hitparade gehaald. Loslopers met eh, twee nummers van de eh, film... die ging over het leven van Richie Valens. Het ene was La Bamba, wat je net hoorde. En de andere was Come On, Let's Go. Nou, ik liet je net het origineel horen van La Bamba... gezongen door Richie Valens. En omdat die nummers zo kort zijn... het is allemaal in de jaren 50 opgenomen... nog een wat minder bekend nummer van diezelfde legendarische Richie Valens... hij gehad is. Want ja, <laughs> als je zo jong sterft op 17-jarige leeftijd... dan kan je niet een uh, reeks aan hits maken. Maar een van de weinige hits die hij had, dat was dan eh, Dit Little Girl... wat hier in Nederland niet eh, zo bekend is geworden. Wel heel fraai om dat nog eens een keer terug te horen naar al die jaren. Richie Valens die je hoorde. Little Girl en Kleine Meisjes, die zijn in de afgelopen jaren... toch wel vaker interessant geweest... en hebben gespeeld tot de verbeelding van diverse artiesten. quarrel. I swear I won't give in. Then my baby starts to smile at me. And I know, I know, I just can't win. 1987. En dit nummer dat ken je misschien ook in de uitvoering van uh, Tori Amos... die daar een waardige cover van heeft gemaakt. Je hoorde origineel. Strange Little Girl 1987 door de Stranglers. En When My Little Girl Is Smiling. Dat was een helemaal oude koek. Kwam uit 1961, een compositie trouwens van Jerry Goffin en Carole King. En je hoorde de Drifters When My Little Girl Is Smiling zingen. Zo dadelijk het leukste uitsprekers met koppen, deel 1. Met daarin het cabaretfragment, uh, een cabaretfragment met uh, Dolph Jansen daarin. En tot die tijd een opname van een band uit Ierland... The Irish Rovers and the Good Ship Rover. I'm the son of a son of a sailor, and I spend all my time on the sea. On a tall clipper ship named the Rover, she's home to me, shipmates and me. We've sailed her through all kinds of weather, through waves that were high as the mast and she brings us back safely to Ireland, to her home in the port of Belfast. And we'll drink to the health of the rover, likewise to the captain and crew. May kind providence shine upon them whenever they're out on the blue. The good ship lies ready at anchor. We sail with the tide in the morning across the Atlantic to Boston, and to Frisco around by Cape Horn. Farewell and adieu to you, Nancy. I'm off to the sea for a while, but you are the one I will think on till I'm back in Paddy's Green Isle. And we'll drink to the health of the rover, likewise to the captain kind providence shine upon them whenever they're out on the blue. We're now in full sail on the ocean, with a westerly wind blowing free. She cuts like a knife through the water, she rules every wave on the sea. She's the fastest tall clipper a sailing. shall have it back home in fine time. I will drink to the health of the We'll be singing and dancing tonight. We'll be drinking strong whiskey and porter till they carry us out through the door. And when we have spent all our money, we'll get back on the rover once more. And we'll drink to the health of the rover, likewise to the captain and crew. May kind providence shine upon them whenever they're out on the blue. I'm a drink to the health of the rover, likewise to the captain and crew. May kind providence shine upon them whenever they're out on the blue. we gaan doen is praten over SBS 6, want wij hebben het beste voor met onze collega's. Het gaat niet goed met SBS 6. Afgelopen week werd topvrouw Georgette Slik de wacht aangezet. Zender is noodlijdend, kan met eh, lage kijkcijfers. Het best bekeken programma van afgelopen week was het vier minuut durende Piets weerbericht. Dat is geen grap, maar wel een teken aan de wand. Eh, Piet, u heeft hem herkend, is aangeschoven om de problemen van zijn SBS met onze eh, ons te bespreken. Piet Paulusma, welkom. Zeg maar, Piet. Piet. Heel goed, Dolf. Ik zeg altijd, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja, volgens Fons van Westerlo zou dat eh, het motto van SBS moeten worden. Dat roep ik ook al jaren. Maar probeer dat er bij Gerard Joling maar eens doorheen te krijgen. Want laten we eerlijk zijn, Joling is niet echt doe maar normaal. Dat niet doe je al gek bepaald, nee. Die staat het liefst met 40 pauwenveren in zijn reet... en een glitterpak op roze kunstschaatsjes de hele avond lang YMCA te zingen. Piet, ik proef enige rancune. Wijk je de ondergang van SBS aan je SBS-collega's? Nou, echt geholpen hebben ze niet. Neem nou zo'n Bo. Als die voor iedere flop een euro had gekregen... dan had hij al lang met zijn overrijpe koorballenreet... op een kunstmatig eiland in Dubai gezeten. Ja, Bo heeft de laatste tijd weinig successen gekend. En laten we het even hebben over Mark Klein-Essink. Heel graag. Ik begrijp dat het management de wanhoop nabij was. Maar om nou die impotente clown weer uit de mottenballen te trekken... Misschien dat hij twintig jaar geleden in zijn witte doktersjas... de vrouwtjes een blos op de wangen kon bezorgen. Maar ik weet niet of je hem nu al een keer in die vakantieshow van hem hebt gezien. Heb ik helaas eh, gemist. Nou, daar wordt zelfs Patty Brad niet meer geil van. Dan, dan is het ernstig. En nu krijgt Ron Brandstede weer een programma bij ons. Ja, die wilden ze zelfs bij Omroep Max niet meer hebben. Nee, nou, als je afgewezen wordt door Jan Slachter... dan heb je echt iets om over na te denken. Ik zou op een koude winternacht stilletjes de zee inlopen. Piet, je bent weinig lovend over je collega's. Dat klopt, Dolf. Gerard Joling, Bo, Mark Klein Essink, Alberto Stegeman. Ik scheid op ze. Waarom ben je zo boos? Dat zal ik uitleggen, Dolf. Het zijn schijnheiligen. Jarenlang was ik het lachetje van de zender... en nu komen ze vragen naar mijn geheim. Wat is jouw geheim? Je moet gewoon tussen 40 debielen op een camping gaan staan... en praten alsof je zelf ook op het randje van verstandelijk gehandicapt bent. Dat doe je expres. Ja, je denkt toch niet dat ik echt zo praat? Nou ja, ik dacht net dat de reden was dat je vrouw Joker na 26 jaar huwelijk de benen heeft genomen. Nee, die werd verliefd op Peter vijf, Sloei. Waarom praat je dan zo? Het is een gouden televisiewet dat als je succes wil hebben... dat je dan net iets achterlijker moet doen dan je doelgroep is. Maar dit lijkt me een beetje overdreven. Dan ken jij onze doelgroep niet. Oké Piet, hoe nu verder? Wat moet SBS doen om weer succesvol te worden? Nou, dat lijkt me vrij voor de hand liggend. Vertel. Mijn voorstel zou zijn, breid mijn weerbericht uit. Dat duurt nu vier minuten. Dat kan makkelijk worden opgerekt tot 2,5 uur. Een weerbericht van 2,5 uur? Ja, Dolf. Als ik iets langzamer praat, lukt dat makkelijk. Ja, want je lult nu als een raket. En ik heb nog een nieuw format bedacht. We zetten alle andere SBS-gezichten op een onbewoond eiland... zonder eten, met levensgevaarlijke opdrachten. En een mol, natuurlijk. Ja, dat is Hans Kraai junior. En dat is dan ook de enige die levend terugkeert. Nou, daar moeten we nog even naar kijken. Piet, bedankt. Goedemorgen. Goedemorgen. voorstellen dat er sommige luisteraars op dit moment eh, zijn... die denken van nou, doe mee het origineel maar van Set Fire to the Rain van Adele... en niet deze disco-versie. Maar ja, van de andere kant, die heb je zo vaak gehoord... dat eh, eh, een, uh, een, gepeperde uitvoering af en toe tussendoor toch ook best wel eens een keer mag. Bij deze dus, dan weet je ook in ieder geval dat die bestaat. Je hoorde Adele in een remix met Set Fire to the Rain... En dat werd voorafgegaan door een eh, cabaretfragment van afgelopen zaterdag... uit speakers met Koppen, waarin je kon luisteren naar eh, een interview... dat Dolf Jansen had met eh, Piet Paulusma over het wel en wee van SBS 6. En dat werd weer voorafgegaan door een bijzondere opname... van een band die in Nederland nauwelijks bekendheid heeft... maar in Ierland daarentegen wel. En het gaat om het gezelschap The Irish Rovers... Ze zijn in Ierland bekend, maar ze komen eigenlijk uit eh, Canada. <laughs> ja, de Irish Rovers. En ook in eh, Canada zijn ze behoorlijk bekend... vooral vanwege de promotie van het Ierse folkrepertoire. Je hoorde die Irish Rovers uit Canada dus... met het nummer The Good Ship Rover. Dit is de Nacht Klinkt Anders bij de Vader op Radio 1. Aandacht voor het eh, Vlaamse repertoire. Ik laat dadelijk na dat Dorold uh, eh, Megens het laatste nieuws heeft eh, gelezen... twee liederen horen die gezongen zijn in de Vlaamse taal. Maar eerst even een zangeres, ook uit Vlaanderen. Ze komt uit Gent, die in het Engels gaat zingen. redelijk nieuw talent, Sarah Ferry is haar naam. En eh, ze heeft onlangs een album gemaakt en van dat album is dan ook weer een eh, single verschenen onder de titel Dancing in the Supermarket. Over wie heb ik het? Hier is eh, Dancing in the Supermarket met zangeres Sarah Ferry. supermarket between flour and marmalade, dancing at the supermarket, pirouettes for you and me. Reminds me of laughing with a mouthful, never leaving your bed, sitting at your window so shady green reminds me of your closed door, my broken heart, hoping for a warmer day. You in the middle of the night, you crying. between far and